Maar het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er geen rekening wordt gehouden... met de enorme omvang van infiltratie door Hamas. Eerder zei Israël dat ruim 10 UNRWA-medewerkers medeplichtig waren aan de Hamas-aanval op 7 oktober. Daarna staakten veel landen, waaronder ook Nederland, de financiering van de organisatie... die al tientallen jaren hulp biedt aan Palestijnse vluchtelingen. Het Britse parlement heeft ingestemd met het plan om migranten per vliegtuig uit te zetten naar Rwanda. De wet is bedoeld om migranten af te schrikken die de oversteek over het kanaal willen wagen. De regering probeert het plan er al jaren door te krijgen. Hogere rechter hield een eerdere versie tegen... omdat Rwanda geen veilig land zou zijn. Het lagerhuis heeft Rwanda nu als veilig bestempeld. Waarschijnlijk ondertekent koning Charles de wet vandaag. Migranten mogen dan geen asiel meer aanvragen in het Verenigd Koninkrijk... maar moeten dat in Rwanda doen. De eerste vluchten zullen volgens premier Sunak binnen 10 tot 12 weken plaatsvinden. Het Openbaar Ministerie kan met aanhoudende en in omvang toenemende problemen met ICT, schrijft NRC. Een ervaren officier van justitie zegt tegen de krant dat ze op strafzittingen staan te improviseren... omdat officieren tijdens de behandeling vaak hun eigen stukken niet kunnen consulteren. De problemen doen zich al een paar jaar voor en spelen zich af in het hele land. Op het eigen intranet van het OM staat dat er een speciale taskforce is ingesteld om de moeilijkheden op te lossen. Een woordvoerder zegt tegen NRC dat er met man en macht wordt gewerkt aan vernieuwing en vervanging van software en hardware.